day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the see the world. 1967, Full on the Hill. Een eh, bijzonder nummer van de Beatles. het lied gaat over een man die door anderen gezien wordt als een, als een dwaas. Iemand die buiten de samenleving staat. Maar juist hij lijkt de wereld helderder te zien dan de rest. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En een goede avond, welkom eh, bij onze late avondshow. Het is net 11 uur geweest. Het laatste uur van eh, de dag is eh, begonnen of aangebroken. Tijd om tot rust te komen met relaxe muziek, het laatste nieuws en verhalen uit Zuid-Holland. Vandaag 4 mei stonden we stil bij de dodenherdenking. Een moment van respect en herinnering dat nog even mag doorwerken in eh, deze avond. terwijl de dag valt, kijken we naar morgen 5 mei, bevrijdingsdag, de viering van onze vrijheid. Welkom bij de show, fijn dat je luistert. Eh, dit is eh, Douwe Bob met Hold On. Veel plezier met de late avond. How it hurts me to see you cry And I can't think of something to say Everything passes My darling child And better days are coming your way Boys will time. But when they you get older, you see the world's great wonders how their beauty's in the palm of your hand. It's not in your school books, and no one can teach you. It's a thing you gotta feel for yourself. now you're crying, let me dry. your head. Middernacht, de late avond met Norbert Ketting. En die van de band Hard. En eh, die komt uit 1975. Zometeen, Herman de Bruin die gaat praten met Sandra van Hoorn. En Sandra heeft een eh, passie voor natuur, creativiteit en taal. En ook organiseert ze workshops om mensen met elkaar te verbinden. Eh, hoe ze dat doet en wanneer en, en waarom, dat horen we straks na Waterman uit 1970 van Hearts of Soul. Sandra van Hoorn is in de studio. Sandra, welkom. Dankjewel. Je bent van de natuur, je geeft workshops om mensen met elkaar te verbinden. Heeft dat al vaak met de natuur te maken? Want ik hoor ook iets over wildplukwandelingen. Ja, klopt. Onder andere heeft dat met natuur te maken. Ik denk dat natuur ook een hele mooie verbinder is eh, van mensen. Mhm. Ik denk dat ontmoeten in de natuur, mensen ontspannen in de natuur. We zijn ook allemaal een stukje een onderdeel van de natuur. Dus ik denk door buiten te zijn, dat je ook een stukje niet alleen in verbinding komt met anderen, maar ook met jezelf. Ja, ja. Maar ook met anderen, want je doet het in een groep. Klopt. Zo'n workshop. ja. ja. En dan ja, trekker toch mij wildplukwandelingen. Eh, wil je, ga je dan eh, wilde planten opzoeken en zo? Ja, wildplukken. het, het, klinkt altijd een soort dat je heel wild eh, planten gaat plukken. Nou, <laughs> nou het is niet de bedoeling om ze uit te roeien, <laughs> toch? Nee, nee zeker niet. Verre van zelfs. Ja. nee, wat te doen is, we gaan de natuur in en we gaan vooral ontdekken wat voor eetbare planten je in het wild oh, kan ontdekken. Oh, dat is belangrijk, ja. ja. Ja, mensen denken vaak dat het allemaal onkruid is. Onkruid of giftig of een combinatie daarvan. Nou, dat kan natuurlijk wel. Absoluut. Ja, ja, dus je moet wel goed weten waar je mee bezig bent. Zeker weten. Ja, ja. ja. En die workshops geef je dan? Ja, klopt. Dus eh, we gaan dan de natuur in en wandelen. En eh, dan neem ik mensen mee langs planten die we tegenkomen. En daar vertel ik wat verhalen over. En wat maak je er dan van? Eh, het kan natuurlijk verschillend zijn. Ja, klopt. Brandnetelthee ken ik toevallig. Zeker. Dat weet ik. Ja, een hele lekkere. Nou, brandnetel is ook een hele mooie ehm, soort spinazievervanger. Dus je kan het bijvoorbeeld ook in, de, in een kies eh, verwerken of je kan hem bokken. En dan prikt het niet meer? Nee, klopt. Zodra je het verhit, dan is de prik eraf. Ja, ja want mensen zouden denken, ja, ik ga brandnetels niet lopen Ja, eten. nee. Eh, nee. het, het, plukken daarentegen is, eh, wel wat, kan wat prikkerig zijn. Handschoenen aan. Handschoenen aan en dan heb je het... ja. ja. Maar je kan ook zelfs eetbare plantjes tussen de stoeptegels vinden. Oh. Eh, ja, Dat, eh, dat zijn dingen die mensen allemaal weghalen met een schrobber. Klopt. Toch? Ja, klopt. <laughs> Ja. maar is niet, uh, eh, het kan wel. Je kan, ja, je kan het weghalen en dan goed schoonmaken en, en het toch eten. Maar het is wel verrassend dat die eh, ja, stevige bebouwing, dus allemaal dicht op elkaar, dat dat toch nog heel veel natuur is. Ja, die planten die zijn weerbarstiger dan je misschien zou denken. Ja, ja. natuur laat zich niet leiden, die, die <laughs> doet gewoon wat hij zelf wil. Ja, precies. Die nou, het hangt van de plant af, maar sommige planten die weten door kleine gaatjes en gleufjes toch te denken, nou, hier wil ik wel, kan ik wel groeien. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ehm, kleine groepjes, neem ik aan? Eh, ja, vaak wat kleine groepen. Dus meestal zo eh, vier tot acht eh, deelnemers. Ja, zodat je iedereen aandacht kan geven Precies. dat nodig is. Dat, ja. ja. ja. en het is fijn, want het maakt ook een, beetje een soort intieme groep. Dus mensen voelen zich ook vrij om vragen te stellen. En je verbindt mensen ook wat meer met elkaar. Ja, dat was mijn volgende vraag. Gaat die verbinding dan automatisch beginnen? Omdat mensen allemaal op hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn? Ja, ik denk dat dat al wel iets is waarop mensen Ehm, makkelijker met elkaar in gesprek komen. Of het leuk vinden om met anderen eh, daarover te praten. En misschien ontstaan er ook wel vriendschappen uit. Of, eh, ja, dus- nou we hebben wel eens eh, dat spontaan na een wandeling in de avond... dat iedereen elkaar aankeek van nou, we zijn nog niet uitgepraat. En toen zijn we daarna nog naar een cafeetje gegaan en wat gedronken. Dus dat was heel ja, dus leuk. Dus mensen vinden dat wel prachtig om dat mee te maken. En ja. ook mee te blijven werken dan daarna. Ze zijn enthousiast geworden. Ja, zeker. Nou is inderdaad op je vraag van wat krijg ik terug. Ik hoor dus inderdaad soms mensen die me mailen achteraf of laten weten van... oh, en ik heb nu een favoriete plant die ik nu altijd oh, pluk als ik hem tegenkom. En uh, oh, maar ik wist niet dat je dit kon eten en nu is dit altijd mijn snackje. Of uh, oh, ik heb laatst hier een lekkere soep van gemaakt. Dan doe je het in ieder geval niet voor niks. Nee, zeker niet. Dat is duidelijk, ja. Als mensen zeggen, ik wil wel eens met zo'n wildplukwandeling mee... Lang woord natuurlijk, maar ja, is <laughs> <laughs> een hele mond vol. Ja. Hoe kan dat op de goede manier? neem aan dat de natuur nu eh, volop op bloei staat. Ja, dit is echt een fantastische tijd om de natuur in te gaan. Alles groeit en bloeit. Ehm, ja, ik heb een website waar mensen eh, op kunnen kijken. Mhm. Dat is www.sandravanhoorn.nl. Ja. En daar kondig ik, heb ik een agenda en dan kondig ik alle activiteiten aan die ik organiseer. Ja, en daar kan je ook even inschrijven. Ik denk dat het via inschrijving gaat. Hè? Ja, klopt. Er is een aanmeldknop. Ja, precies. Dan is dat allemaal duidelijk. Kijk even op die genoemde website. En als je mee wil met de workshop om mensen met elkaar te verbinden en te leren om uit de natuur te eten van de wildplukwandelingen, dan kan je daar terecht. Dankjewel, Sandra van Hoorn, over eh, de natuur en mensen met elkaar verbinden. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur à la vie et à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil quand le ciel sera bleu. Buenas noches, mi amor. Sheriff pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui enchantent la nuit noire et résonnent sous les beaux ciels andalous. je mersi la Madone pour le joies qu'elle nous nudone, pour ce bel amour qui n'appartient qu'à nous. Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, fede, rêve.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 En daarvoor hoorde je Dalida met Buenas Notches Miamor uit 1957. Zometeen gaan we luisteren naar een column van Martijn Vroom. En die gaat het hebben over de lintjes, de lintjesregen van, van vorige week. Eerst Anita Meijer. een uh, die eh, is eh, bekend geworden met het liedje The Alternative Way.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 I'm sorry to tell you, but we don't play that love song anymore. And no Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Mijn 153 e column alweer sinds ik burgemeester werd in Leidschendam-Voorburg. En die gaat over, of die heet, Ter Inspiratie. Het is weer zover geweest, hè? Ik las het overal paar duizend Nederlanders kregen van de majesteit een medaille. Of zoals het dan officieel genoemd moet worden door de burgemeester, de versierselen die horen bij een koninklijke onderscheiding. is nogal wat dat de majesteit je opneemt in zijn orde, want dat is het hè. De onderscheiden persoon die wordt lid van een orde en vrijwel altijd is dat in Nederland de, lid, de orde van Oranje Nassau waar je lid van wordt. Onze samenleving die is gebouwd op het principe van het zelf doen. En dan niet van zoek het zelf maar uit, maar op het idee dat als we het zelf doen, we samen de samenleving dragen. Niet de overheid die een sportclub draaiend houdt of die gym voor senioren doet. Niet de gemeente die pleegkinderen verzorgt of slachtofferhulp biedt. Kijk, en dat zijn dingen die boven het gewone uitstijgen. Hè? Heel veel mensen doen wel iets bijzonders. Maar niet veel mensen doen veel bijzonders voor langere of lange tijd. En dat zijn dan de mensen die we mogen zien als inspiratie, waar we naar mogen kijken van zo dat is bijzonder. Want als je een koninklijke onderscheiding krijgt, dan is dat als erkenning voor je inzet. goed gedaan, dankjewel. Maar ook ga zo door, want je inzet is nodig. Maar ook, mensen, kijk, dit is zo apart, dit is onderscheidend. Kent u ook zo iemand? Help ons dan. Draag die persoon voor, voor een onderscheiding. Wij kunnen daarbij helpen. Doen hoor. Wat een lome dag. Koffie op het balkon. Dan slenteren in de zon in het park. Mm, wat een lome dag is hoe warm het gras. We zitten op mijn jas naast elkaar. zitten op een terras. Het groene ijs in dat glas is van jou. Mm, wat een lome dag, nergens een zuchtje wind griezelig als een kind ben je nu. Zo I Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland.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 Ook een uh, loomliedje. Die kwam uit 1977. Straks Herman de Bruin die gaat met Mirjam Bomert. Zij is autodidact kunstenaar. En ze gaan het hebben over een tentoonstelling genaamd Under Construction. En dat is te zien bij Kunstwerkt in Schiedam. Eerst you 2 Your Song saved my life. About a quarter past four, you were busy dreaming. So, why did you wake up for? Are you a stranger in your own life? What are you hiding? know your song saved my life. I don't sing it just so I can get by. Won't you hear me when I tell you, darling? I sing it to survive. You're looking for a miracle, the kind that science volgende onderwerp gaan we praten over het postkantoor, wat geen postkantoor maar is, maar wel iets anders. En Mirjam Bomert, die kan er alles over vertellen. Mirjam, welkom. Dankjewel. Je bent autodidact kunstenaar en je zit bij Kunstwerkt in Schiedam. Dat klopt, alweer ja. tien jaar ondertussen. Tien jaar? Ja, dus het is stiekem eigenlijk een beetje jubileum. Oké. Maar voor Kunstwerk is het ook een jubileum, want Kunstwerk bestaat dit jaar 35 jaar en het gebouw waar wij in zitten, dat wat vroeger het oude postkantoor was, is dit jaar 60. Dus het is hartstikke jubileumjaar. Ja, het zijn allemaal ronde getallen. Ja, ja, En dan gaan we het hebben over jullie eh, tentoonstelling of eh, expositie under construction. Ja, dat Wat is er onder construction en hoeveel bouwvakkers heb je daarvoor nodig? Nou, wij, wij vieren zijn de bouwvakkers gewoon stiekem. Oh, jullie zelf? Ja, wij zijn eh, stiekem zelf de bouwvakkers. Nou, wij dachten, ik ben samen met eh, Irma Rengor, Esther van de Eerde en zij zijn van kunstwerk en iemand van buitenkunstwerk. En dat is Petra Knutschke uit Den Haag. En eh, wij dachten, wij willen het gebouw eens eh, anders gaan benaderen. Want meestal uh, tentoonstellingen hebben een, een bepaald thema, bijvoorbeeld vergankelijkheid of eh, toekomst. Of, en wij dachten, wij gaan het gebouw zelf als onderwerp gebruiken. Dus wij, op die manier zijn wij ook aan de gang gegaan met het gebouw. Wat doe je dan met het gebouw? Eh, want is het dan nog een beetje, eh, ziet het er nog uit als postkantoor? Of herkennen mensen dat nog? Nou, Misschien de ouderen schiet Schiedammers? Eh, nou, nee, die moeten wel heel erg hun best doen hoor. Om, dat, om dat nog te zien. Nee, het is sowieso is elke expositie van kunstwerk, elke maand is die weer anders. En dat maakt het juist leuk. En wij dachten dus, we gaan het gebouw op een andere manier bekijken. En ja, over het algemeen vaker, zeg maar, hangen er ook wel best veel werken aan de wand. De vorige expo van linksaf met Tanja Boksman, uh, daar hingen de werken aan de wand. En wij hebben nu eigenlijk heel weinig aan de wand, maar we hebben één heel erg groot object staan. En die is wel heel bepalend. En er hangen dingen en we hebben een projectie. Er zijn heel veel verschillende dingen en die er misschien anders niet zo snel zouden zijn. En dat vonden wij wel een leuk idee. En we hebben ook bij de ingang hebben we nu ook eh, de hoogte van het gebouw eens een keer gebruikt. Want het gebouw is best heel hoog, mm vijf meter of meer. Hè? Dus we dachten van nou, we moeten nu ook die ruimtes een keer eh, gaan benutten. En hoe heb je die ingericht dan? Nou, we hebben Petra Knutske en ik, wij houden wel van draden. En met draden willen we altijd dingen verbinden, dingen bij elkaar laten horen. Dus met die draden zijn we, zijn we in de weer. We zijn nog steeds bezig. En dat is dus ook wel leuk dat de expositie eigenlijk groeit terwijl we open zijn. Je wordt uitgenodigd om mee te doen. Zeker. Dat in ieder geval ja. zeker. Ehm, ja, kijk even op de website van Kunstwerk, dan kom je het allemaal tegen. Maar gewoon langskomen. Um, adres Lange Nieuwstraat 191. Dat klopt. Dat is het ook nog, hè? dus dan kan je daar terecht. Tot wanneer loopt de tentoonstelling, zei je? Tot en met 17 mei. En we hebben nog wel trouwens, eh, het was natuurlijk een postkantoor vroeger. We hebben ook nog een stukje eh, waar het postkantoor van vroeger ehm, een klein beetje in terugkomt. Oh. Ja een brievenbus of een loket? Of iets nou, anders, eh, heel anders? De brievenbus die staat buiten al heel toevallig nog. Ja. En we wilden eigenlijk wel graag zo'n loket met zo'n schuifraampje, maar dat konden we niet vinden, helaas. Oh, oké. Maar we hebben wel, eh, we hebben een eigen postzegel dus die postzegel is daar ook te koop. En dat is een echte? Dat is een hartstikke echte. Die kan je gewoon op een brief plakken? Die kan je gewoon als je op nog, een brief plakken. Als je nog weet wat brieven schrijven is. Ja. ook maar nou, nou, dat was het gegeven ook wel een beetje. Dat we dachten, mensen doen dat niet meer zo vaak. Dus we wilden daar een kans geven om mensen dan daar een kaart te laten schrijven. En dan kan die op de bus en dan gaat hij naar iemand toe bijzondere dingen. Ja. Dat hoor ik wel, die eh, mensen bijna vergeten zouden zijn. Precies. Dus. Ja, dat is zo. Dankjewel voor het gesprek, Mirjam Bomert, over eh, het 60-jarige postkantoor wat under construction is. En hoe dat gaat worden, nou gaat u zelf kijken en meedoen. Dat lijkt Heel me graag. goed. Dankjewel voor het gesprek. I swear. 1993, Lisa Stansfield, All the Right Places. Ik ben met terugwerkende kracht fan geworden van, eh, van Lisa Stansfield. En met haar komen we eh, aan het einde van, eh, van deze late avondshow van maandag 4 mei. Morgen dan zit hier Bette Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek en mooie onderwerpen in de late avond. en dat is dan ja, morgenavond. Eh, kijk ook eens op www.lateravond.nl. Daar zie je alle informatie over dit eh, prachtige programma. En daar kan je ook alle programma's eh, terugluisteren. En we hebben ook een Facebookpagina. Ik zou zeggen, like die en deel deze. En ja, dan wordt de familie van de late avond groter en groter. Ik heb een heel mooi liedje klaarstaan. En die heb ik zelf uitgekozen. Ehm, speciaal om 4 mei mee af te sluiten. Ik ga je wel tussen wensen voor straks.